4 uur, Waterwalgemoed met het RWS-journaal. Op een veiling in New York is 105 miljoen dollar neergeteld... voor een schilderij van Andy Warhol. Het is het hoogste veilingbedrag dat er ooit voor een kunstwerk van Warhol is betaald. Op Silver Car Crash zijn de gevolgen van een auto-ongeluk te zien. Dinsdag ging in New York een ander schilderij... voor de hoogste prijs ooit onder de veilinghamer. 142,4 miljoen dollar voor Three Studies of Lucian Freud van Francis Bacon... Volgens veilinghuis Sotheby's is de afgelopen 10 dagen wereldwijd voor bijna 2 miljard dollar aan kunst en juwelen geveild. Het conflict in Syrië heeft ernstige gevolgen voor buurland Libanon... waarschuwt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon in een rapport aan de Veiligheidsraad. Hij noemt onder meer de opvang van honderdduizenden Syrische vluchtelingen... die Libanon nauwelijks kan betalen. Ook veroordeelt de VN-chef de beschietingen over de Libanese grens... en de schendingen van het Libanese luchtruim door Syrische strijders. De executie van een 40-jarige moordenaar in de Amerikaanse staat Ohio is uitgesteld, minder dan een dag voordat hij ter dood zou worden gebracht. De gouverneur laat de komende maanden uitzoeken of de man zijn organen kan doneren. Ron Phillips is veroordeeld voor het verkrachten en vermoorden van een meisje van drie in 1993. Hij wil zijn organen afstaan aan zijn zieke zus en moeder. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun bezoek aan Sint Maarten afgerond. Ze eindigden de dag met een feestelijke zang- en dansavond... waaraan 250 kinderen meededen. In een toespraak zei Willem-Alexander dat er veel bereikt is in de drie jaar... dat Sint Maarten een zelfstandig land binnen het Koninkrijk is. Hij sprak de hoop uit dat de sterke band met Nederland blijft bestaan. Vandaag reist het koningspaar verder naar Saba. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het oosten is er nog kans op wat mist. Aan het einde van de nacht en overdag trekken buien over het land. Vooral in het westen en zuiden.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 How can I leave without hurt? all about baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby's all about the moon. Spectrum begeleidde zichzelf aan de vleugel... en je hoorde haar met het nummer Small Town Moon. Small Town Moon, dat is een nummer dat ook te vinden is op What We Saw from the Sheep een album van de zangeres dat vorig jaar verscheen. Derde uur de nacht ging het anders. En zoals je gewend bent, in dat derde uur de nacht ging het anders. Dan krijg je het leukste uit met Koppen. Tussen half vijf en vijf de columns van Martijn Koning en Wim Daniels. Er is het optreden van Joe Vanker wat je kan beluisteren. En er is ook nog het cabaret gedeelte met onder andere Dolph Jans erin. Maar nu is het aandacht voor een groep die de afgelopen dagen, eh, of de komende dagen moet ik zeggen, hier in eh, het land gaat optreden. Vanavond bijvoorbeeld zijn ze in Goest, in Het Beest. Ze komen uit Engeland, waren vooral populair in de jaren 80. De Selector. Een van hun hits destijds. Missing Words. told you I was about the way things are. things you did. You Dancing Words uit 1980. En in die periode hadden ze ook nog een andere grote hit, namelijk met eh, On My Radio. Dat ken je misschien ook nog wel. Ze gaan in ieder geval optreden vanavond in Het Beest in Goes. Morgenavond in de Metropool in Hengelo. En een dag daarna zitten we weer op zaterdag in Arnhem. In de Luxe Live. Maar wel een hele andere bezetting dan vroeger. <laughs> Dus in die tijd dan ook veranderd bij de Selector. Deze dame gaat ook optreden in Nederland. Binnenkort in Ulft. Türke. Hagen. 58 jaar is inmiddels en eh, ze gaat toeren met eh, muzikanten... die eh, deel uitmaken van de voormalige vriendenkring van Herman Brood. Onder andere Romanza Brava en Danny Lademacher. Die zullen deel uitmaken van de artiesten... waarmee Nina Hagen samen op het podium gaat staan. En dat zal dan gaan gebeuren zeer binnenkort. Dat is namelijk in Ulft in de Dru Cultuurfabriek. Ehm, dat gebeurt op 30 november. En en later, en dan hebben we het er weer over volgend jaar... zal uh, Nina Hagen ook optreden in Zoetermeer in cultuurpodium of op cultuurpodium moet je dan zeggen de boerderij. In Zoetermeer zal dat eh, plaatsvinden. Op het repertoire zullen staan werken van Bertolt Brecht, Elvis Presley en Herman Brood. Dat is allemaal uh, Nina Hagen on tour en die tour die zal zo'n twee jaar in beslag nemen. Nina Hagen dus hier bij de Vara op Radio 1 in de nacht klinkt anders. Oude blues is dit van Lightning Hopkins. Yes, said, go bring me my shotgun. Boy, bring me back some shell. Yes, I said, go bring me my shotgun. Boy, bring me back a pocket full of shit. Yes, if I don't get some competition, you know it's gonna be trouble here. Yes, you know my woman trying to quit me when I ain't done nothing wrong. She done put me out of doors, boy, and I even ain't got no home. I said, go, bring me my shotgun world, Lord, and a pocket full of shit. Yes, if I don't get some competition, you know it's got to be trouble here. Yes, you know my mama told me the day that I left her door. She said, gonna have a bad luck, son, and I don't care where you go. I said, just bring me my shotgun. Boy, you can bring just one or two shells. Yes, if I don't get some competition, you know it's got to be trouble here. I'm gonna play it just a minute right now. baby, you know you done me wrong. I'm gonna take my little shotgun now, I'm gonna cab back home. I said, going in the morning, boy, and cab my shotgun home. Yes, I figured the best thing I can do. Why did I leave that woman alone? Deze Django Reinhardt-achtige muziek die is afkomstig van uh, Oliver Rajamani jongen met eh, een Indiaanse achtergrond. Maar hij woont tegenwoordig in de Verenigde Staten. En daar heeft hij ook weer muziekinvloeden op gedaan. Dus je krijgt een eh, hele bijzondere mix van eh, muziek die hij kent vanuit zijn Indiaanse achtergrond. zijn Indiaanse zigeunerachtergrond. En dat weer vermengd met Texaanse invloeden. En dat is dan te vinden op die LP die net van hem is uitgekomen. Texas Gypsy Fire. Oliver Rajamani. En ik je luisteren naar de instrumental, instrumental het instrumentale werk Benko. En daarvoor voor je hele oude blues uitgevoerd door eh, Lightning Hopkins. Bring me my shotgun. Er is een nieuwe cd uitgekomen van uh, Willie Nelson, de zoveelste. Hij heeft onderhand meer cd's gemaakt dan eh, dat hij oud is. <laughs> hij is volgens mij meer dan 80. Ga het nog een keer opzoeken. Die cd is wel een hele bijzondere, want eh, in elk nummer wordt hij bijgestaan door een zangeres. En het is ook niet voor niets dat die cd dan als titel heeft gekregen... Willie Nelson to All the Girls. Dit is bijvoorbeeld wel een heel mooi nummer. Dat hij samen zingt met Mavis Staples. Grandma's Hands is de titel daarvan. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands played the tambourine so well. Grandma's hands used to issue out a warning, she'd say. Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hands. Grandma's hands soothe the local unwed mother. Grandma's hands used to ache sometimes and swell. Grandma's hands used to lift her face and tell her she'd say, Baby, Grandma understands that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, Grandma's hands. Mm. used to hand me a piece of candy. Grandma's hands picked me up each time I fell. Grandma's hands, boy, they really came in handy. She'd say, Maddie, don't you whip that boy. What do you want to spank him for? He didn't drop no albacore. But I don't have grandma anymore. And if I get to heaven, I'm gonna look for grandma. grandma chance. Uh, I look for a brand Mars Hands. Een heel mooi nummer te vinden op die meest recente cd van uh, Willie Nelson. Waarbij die in elk nummer wordt bijgestaan door eh, een zangeres. Uh, Mavis Staples, die hoorde hier met ehm, Willie Nelson samen zingen. En andere zangeressen die meedoen aan dat project To All The Girls... zijn bijvoorbeeld Roseanne Cash, Sheryl Crow, Wynonna Judd... Carrie Underwood, Loretta Lynn, Nora Jones, Shelby Lynn, Emily Harris en Polla Nelson en zo nog een aantal eh, namen zou kunnen noemen. Over twee weken dan gaan we in de nachting de anders uitgebreid aandacht besteden aan dat nieuwe album van Willie Nelson. Zo dadelijk luxe uitsprekers met koppen van de afgelopen week met onder andere de columns van Wim Daniels en Koning. Giovanka die zong How oh, Does It Feel? Die opname die krijg je nog een keer te horen. En er is natuurlijk ook nog het... Eh, Cabaret met onder andere Dolph Jansen. Maar voordat je gaat luisteren naar die column van Martijn Koning... eerst nog even deze plaat uit 1999... say, babe, I love you, love you. Yo, he's babe, lying. I swear, held you when you were sick, even The whole time I think to myself, this isn't fair. What is this I see? No. Look, I found her. and watch it blow up, blow up on me. How you gonna see it now? So far from sincere. I love you. Fabrications in my ear drive me so far up the wall. I come sliding down. What is this I see? I don't believe you. This. Don't Look, I hope you're happy since you're out there. Yeah, you've been caught. Why the hell her? Look, she dresses. Look at her. A mess. What do you see? I don't know. It's not all about cash. Hell no. Nor how much you flash. How I dress is a reflection of me. What is this I see? heb het boek over Diederik Samson eh, gelezen. Of eh, zoals mijn leraar Nederlands zou zeggen... Eh, je hebt alleen de samenvatting gelezen. Maar ondanks mijn matige kennis kan ik in ieder geval één conclusie trekken. Diederik Samson haat Job Cohen. En niet, hé, hey, het regent haat of wat moet mijn dochter daar nou mee haat. Nee, diep gewortelde, huiveringwekkende haat. En dat is het eerlijke verhaal. Want je kunt niet anders dan denken, want met dit boek geeft hij Job Cohen zo'n harde trap na... dat Diederik's rechterschoen nu operatief uit Job Cohen moet worden verwijderd. Want hij zat er tot de knie in arme, schattige Jolo Job... die niets vermoedend vrolijk ronddartelde in het grote snabbelbos... wordt ineens uit het niets bruut afgeschoten. Ik denk dat we rustig kunnen stellen dat Job Cohen... geen vrouwenverjager hoeft te slikken om zich nu nog kutter te voelen. Toen Wouter Bos plotseling stopte omdat hij drie maanden bij zijn gezin wilde zijn... dacht Diederik zijn opvolger te worden. Maar Bos koos zonder ledenraadpleging uit het niets voor Job Cohen. Vanaf die dag haatte Diederik Samson Job Cohen. En Wouter Bos natuurlijk. Hij had hem zoveel jaren geholpen en wat kreeg hij als dank? Stank. Hij haatte Wouter Bos toen ook, maar zijn haat voor Job Cohen was vele malen groter. Hij zou er alles aan doen om Job Cohen zo hard mogelijk te laten vallen. Samen met Frans T., Jeroen D. en Lilianne P. bereidde Diederik S. de perfecte liquidatie voor. Hij ging nog net niet zo ver om polonium tussen Job's boterhammen met hagelslag te stoppen. Job Cohen zat achter het stuur van een auto die de eindstreep never nooit zou halen. Met Dijsselbloem als haperende motor, Ploemen als de storende tomtom... Timmermans als de lekkende uitlaat... en Samson stond hem verderop op een viaduct met een baksteen op te wachten. Want zo hard liet hij Job vallen, als een baksteen. Door hem voor het oog van de kiezer een beetje te helpen... en hem achter diens rug keihard te verneuken. Ik ben fan van Job Cohen en ik was teleurgesteld in hem. En ik had meer gehoopt, maar nu ik dit weet... is het bijna knap wat hij nog heeft weten te presteren. Job Cohen was bij voorwaarts kansloos. Hij was al onervaren en hij had de hulp nodig... maar hij heeft nooit enige steun gehad, alleen maar verzet... Ik merk tot mijn grote spijt dat Diederik Sansel met de dag onsympathieker begint te vinden. Volgens ingewijden is hij driftiger dan Donald Duck... ongeduldiger dan een rokende echtgenoot bij de uitgang van een vrouwenkledingzaak... en is hij sneller op zijn pik getrapt dan een naakte mannelijke majorette... zonder benen van fanfare bente doorstappers. Hij blijkt steeds meer een soort Poetin. Regeert met harde hand, neemt gesprekken op... en ruimt politieke tegenstanders rugzichtloos uit de weg. En over Poetin gesproken. Wat was dat gisteren een fantastisch beeld, zeg. Van Willem-Alexander en Maxima naast Poetin. Zo klein vergeleken met ons gigantische koningskoppel. Poetin, Poetin leek wel een babytje. Alsof hij alsof zo in de armen van Maxima aan haar borst kon gaan lurken. Wat een prachtig beeld. Het was misschien 10-0 voor Rusland, maar nu is het zeker 10-1. We zijn eindelijk van die hatelijke nul af. Ik kreeg de indruk dat Poetin wel respect voor onze koning heeft. Alleen al voor het feit dat onze koning zelfs de Russen ver onder de tafel kan zuipen... waar Maxima op staat te dansen. Geloof me, dat maakt indruk. Ik voorspel je dat Lexi en Vlad vannacht al drinkend en lallend... ergens door een van de vele gevangenisgangers strompelen... om de celdeuren van de Greenpeace-activisten te openen. Diederik Sansson is fan van Poetin. Hij kan hem ook heel goed nadoen. Twee druppels water. Ze zijn bij de VVD of bij de PvdA dol op imitaties. Als ze even niks te doen hebben, doet Diederik debatteeroefeningetjes met zijn vriendjes. Timmermans is een kei in Emil Roemer. Dijsselbloem kan een perfecte Geert Wilders. En Martijn van Dam heeft een iets wat matige Mark Rutte in huis. Want iedereen weet, de moeder van Mark Rutte heeft nog altijd de beste Mark Rutte in huis. Diederik haat Mark Rutte ook. Oh, zeker. Misschien nog wel meer dan Job Cohen. Hij heeft op een paar zetels na het premierschap van hem verloren. En dat knaagt als een bever aan een stuk zoethout in zijn hoofd s'nachts... tijdens het onrustig heen en weer woelen. Het begint er helaas een beetje op te lijken dat Diederik Samson alleen maar uit is op persoonlijke macht en roem. En daarom haat hij ook een heleboel mensen. Ik denk dat Samson ook de natuur haat... omdat hij vroeger meer aandacht kreeg dan hij bij Greenpeace. Ik snap dat je als politiek leider soms over lijken moet gaan... maar ga niet twee keer over hetzelfde lijk heen, alsjeblieft. En als je als politicus zo nodig iemand moet laten vallen... om zelf hogerop te komen, doe dat dan zoals het hoort, stiekem. En vertel het niet in een boek. Dat is het eerlijke verhaal. Dank u wel. imperfections. I thought we had a promise made. Been feeling this feeling, I've been home. of my Dus slaat groot alarm over de gebrekkige kwaliteit van afgestudeerde piloten aan vliegscholen in Nederland. Hun vliegkunsten zijn volgens de vereniging dramatisch. Aan tafel aangeschoven twee pas afgestudeerde piloten. Dat zijn Harry van Bemmel en Bert Verschoor. Heren, hartelijk welkom. Dankjewel. Hartstikke mooi. Eh, op de eerste plaats gefeliciteerd met jullie vet En ook maar meteen met de deur in het huis eh, vallen. Jullie schijnen niet te kunnen vliegen als ik de krantenberichten mag geloven. Nou, ik snap de commotie niet, Dolf. Ik kan je verzekeren, wij kunnen prima vliegen. Ik heb vorige week mijn eerste intercontinentale vlucht erop zitten. Amsterdam, New Jersey en New Jersey, Amsterdam. Twee vingertjes in de neus. Hoe bedoelt u? Ging perfect, niks aan de hand. Dus ik snap echt niet waar ze deze week het fabeltje vandaan halen... dat wij niet zouden kunnen vliegen. Het was een aangename vlucht. Zeer aangenaam. Opstijgen, dalen ging goed. Ik had mij continu op de automatische piloot staan. Dus dat ging sowieso hartstikke goed. Ik heb een leuk babbeltje gemaakt door de intercom over het weer, de hoogte, aankomsttijd. Allemaal net niet verstaanbaar, dus dat was ook precies goed. Alleen eh, de landing bij Schiphol, die verdiende niet echt de schoonheidsprijs. Maar goed, het was mijn eerste vlucht dus. En hoe bent u geland dan? Op de A9. <laughs> Oké. En wat doe je dan op zo'n moment? Remmen. Remmen. Als een idioot. Eh, twee voeten op de rem. Want als je daar een flits wordt, Dolf, dan kun je... Ja, dat is... Dan kun je alles inleveren. Je vliegtuig, je bevet, ik zat ook nog te bellen met de verkeerstoren. Dat was nog een bom. Ik heb een beeld. Eh, even naar uw collega Bert. Eh, bent u de eerste keer meteen geslaagd? Nee, de eerste twee, drie, was zal het zijn? 24 keer ging het niet echt lekker. Oké. Maar eh, de keer daarna wist ik eigenlijk zeker dat ik geslaagd was. Het was een behoorlijke experimentele landing dan wel. Maar ik was er apen trots op. Dus ik had al een afstudeerfeestje gegeven, gesolliciteerd en zo. Maar toen hoorde ik twee weken later dat ik alsnog gezakt was. En waarom zat daar twee weken tussen? Ja, toen hadden ze de zwarte neus pas gevonden. maar hoe, hoe, hoe bent u geland dan? Ik zelf zat aan een parachute. En uw examinator? Ja, die is 42 jaar geworden. Goed, heren. Ik moet eerlijk zeggen, alle respect. Maar het klinkt inderdaad niet echt heel veilig allemaal. Hoe vaak hebben jullie examen gedaan, als ik vragen mag? In totaal een keer of 90, denk ik wel. En ja. op wat voor dingen zak je dan? Over alles. Ik ben oh. zelf iets van 30 keer gezakt op een looping. Een looping die ging niet zoals hij moest. Jawel, technisch was hij perfect, maar eh, niet de bedoeling. Ik ga afsluiten. Uh, wat, wat, <laughs> Bert, wat is eigenlijk het allerdomste dat je ooit gedaan hebt? Ik heb ooit seksuele handelingen verricht met mijn buurmeisje van 9. Ja, <laughs> ik, ik bedoel de vliegtechnisch. Oh. Ik ga even naar Harry. Uh, ja. Eh. ik heb ooit heel dom eh, de schietstoel geactiveerd op een heel ongelukkig moment. Dat, uh, dat zou ik die snel meer vergeten. wanneer was dat? In de flight simulator. ja. En toen? Nou, toen heb ik drie kwartier met mijn bakkers in het systeemplafond gehangen. nou, succes. we gaan jullie tegenkomen, ben ik bang.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 You're all I need to find. So when the time is right. Come to me, sweetly, come to me. left. Time in between was just a dream. Did we leave this place? crazy surrounds me. You wrap your legs around me. All I can do to try and breathe. Twitter betreft is het allemaal ooit begonnen met de dolfijn Flipper. Het was 1963 toen Flipper op tv verscheen. Flipper was een vrouwtjesdolfijn en op internet bestond nog niet. Waarom Flipper in der tijd niet naar de beurs is gegaan is mij nog altijd een raadsel. Want de tv-serie was een groot succes. In tegenstelling tot Twitter nu werd er bij Flipper vanaf het begin winst gemaakt. Er bleek een enorm veel handel in Flipper te zitten. Zwemvliezen werden bijvoorbeeld verkocht als flippers. En er kwamen op allerlei plaatsen dolfinariums, zoals ook in Harderwijk. Doordat de serie die vier jaar duurde zo vaak herhaald werd op tv... leidde Flipper een jaar later ook nog tot de rage van de flippo's. De kartonnen rondjes waarmee supermarkten kinderen al op jonge leeftijd leerden... hoe ze in aandelen konden handelen. Zoals je later op de financiële beurzen de internethype had... had je toen de flippo-hype. Sommige kinderen brachten hun ouders mee naar de flippo-beurs... om meer gewicht in de schaal te kunnen leggen... bij het bemachtigen van nog ontbrekende flippo's. De flippo-koers liep zo hoog op dat flippo-beurzen vaak in volledige chaos eindigden. Maar op een gegeven moment stortte de hele flippo-markt in. Nu zie je ze soms nog op vlooienmarkten liggen. Verzamelbanden vol met flippo's. Niemand heeft er meer belangstelling voor. Toen de tv-serie Flipper in 1963 startte... bestond het woord flippers al, met als betekenis geld. Het staat ook nu nog in de woordenboeken. Flippers, geld. We hebben ook het woord flippen. Dat heeft niet alleen de betekenis dat je heel raar gaat doen als je te veel drugs gebruikt... maar ook dat je aandelen met winst verkoopt vrijwel meteen nadat ze voor het eerst op de beurs genoteerd zijn. Afgelopen donderdag waren er heel veel mensen die op deze manier flipten... naar de introductie van het aandeel Twitter. De dolfijn flipper heeft ook tot het woord flipperen geleid. Sommigen betwisten dat, maar het is natuurlijk niet toevallig dat Gerrit Salm graag flippert. Gerrit was 11 jaar toen Flipper op tv kwam. Later zou hij minister van Financiën worden... en vervolgens financieel directeur van het grootste flipperkastbedrijf van Nederland... dat de naam DSB Bank kreeg. We weten hoe het flipperen is geëindigd, in een flop. Tegenwoordig is Gerrit hoofd van een andere bank, ABN. Een afkorting die vroeger stond voor Algemeen Beschaafd Nederlands... maar dat beschaafd kon in het geval van een bank onmogelijk gehandhaafd blijven. Er hoorde bij de tv-serie van Flipper ook een lied waarmee elke aflevering begon. Daar kwam men voor dat Flipper een dolfijn was om trots op te zijn... maar het ging ook over Flipper de Flapper. Dat was financieel gezien in beurstermen een uitstekende naam. Dat maakte het des te onbegrijpelijk dat Flipper zelf nooit naar de beurs is gegaan. Later zijn we onder invloed van Flipper de Flapper zelfs nog van flappetappen gaan spreken... toen er pinautomaten kwamen waar je geld uit kon halen. Maar nu ging afgelopen donderdags dus Twitter naar de beurs. Zoals van de naam Flipper het werkwoord Flipper is gemaakt... is van de naam Twitter het werkwoord Twitter gemaakt. En de flapper die bij Flipper hoorde is bij Twitter de tweet geworden. Van het woord is ook weer een werkwoord gemaakt. Tweeten, tweeten, getweet. Men heeft zelfs het werkwoord retweeten bedacht. En de mensen die op Twitter voortdurend overal negatief commentaar opgeven... en alles beter menen te weten, heten bedtweeters. terwijl de mensen... Terwijl de mensen die anderen bedreigen met een tweet... besoden tweeters zijn. Sommige mensen rekenen zich deze week rijk omdat ze dachten dat het aantal volgers dat ze op Twitter hadden... goed was voor één aandeel per volger, maar dat was een misvatting. Wie twittert, ik doe het zelf ook, kan een paar mensen rijk maken, maar wordt het zelf niet. Maar daarom niet getreurd, want het is zoals Flipper zelf altijd toch al vrolijk zei... tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. 60 Soul die je kon beluisteren. Eddie Floyd met zijn eh, Big Bird, gigantisch destijds voor eh, de man. Daarvoor hoorde je de column van eh, Wim Daniels... zoals uitgesproken in Spekers met Koppen afgelopen zaterdag. Dat werd voorafgegaan door Dolphin Squire, een oude plaat van de groep Live. Je hoorde het cabaret van Spekers met Koppen van de afgelopen week. Er was ook nog de column van Martijn Koning. En je hoorde ook nog een fragment van... Jovanka. Jovanka die afgelopen zaterdag ook te horen was een Spekers met Koppen. En daar houdt dus het Feel zo. Deze tot aan het nieuws. Jacko Gardner. En na het nieuws, Donna Summer hier aan de nacht klinkt anders bij de vader op Radio 1.